En dat is kwetsbaar. De digitale euro, het is al vaak genoemd, dat is een project dat past in het verminderen van de strategische afhankelijkheid die we nu nog hebben van Amerikaanse betaaldienstverleners. En vandaar hè, dat dit ook echt de tijd is om dat project eh, ja, voortvarend eh, op te pakken. Het idee is dat je binnen een paar jaar met een digitale euro kunt betalen zonder tussenkomst van commerciële banken. Hij wordt uitgegeven en beheerd door de Europese Centrale Bank. Je kunt weer belastingaangifte doen of de hoogte van je studieschuld checken. DigiD doet het weer. Die inlog voor overheidssites had tot een half uurtje geleden last van een storing... veroorzaakt door een DDoS-aanval. We weten niet wie erachter zit, maar het is niet voor het eerst. DigiD lag er dit jaar al vaker uit door zo'n aanval. Wielrenster Fem van Empel stopt voorlopig met het rijden van wedstrijden. De drievoudig wereld- en Europees kampioen veldrijden heeft last van haar mentale gezondheid, zegt ze. Hoe lang ze stopt is niet bekend, maar ze zegt erbij dat het tijdelijk is en dat ze straks sterker wil terugkomen. Van Empel zou komende zaterdag nog Milaan-San Remo rijden, maar dat gaat hem dus niet worden. Haar ploeg neemt een vervangster mee. En het debuut van Patrick Kluivert als bondscoach bij Indonesië is uitgelopen op een grote teleurstelling. Hij heeft net een WK-kwalificatieduel met Australië met maar liefst 5-1 verloren. Vreugde dus bij de Australische commentatoren. Oh, lovely header Jackson Irvine. That's a peach. Look at him rise and smash that ball. That is straight out of the book. It's a fantastic scoreline. Voor Indonesië is het een grote klap, want de kans is nu nog maar klein dat ze het WK halen. Het weer, het is lente en dat merk je. Het is zonnig met af en toe een wolkje en temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgen wordt het nog een stukje warmer met maxima tussen de 17 en 22 graden.